Michel Koenen met het NOS-journaal. In Nederland zijn het afgelopen jaar 142 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Dat zijn er 16 meer dan in 2021. voor het eerst in tijden vielen er meer dodelijke slachtoffers in Rotterdam dan in Amsterdam, 16 om 10. En ook neemt het aantal vrouwelijke slachtoffers toe. In Nederland worden Europees gezien relatief weinig moorden gepleegd. In Den Haag is gisteravond een man op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in het zuidwesten van de stad. De schutter is nog niet gepakt, zegt de politie. En vlak na de schietpartij werd een uitgebrande auto gevonden in Rijswijk. Er wordt onderzocht of er een verband is met de schietpartij. De bestuursleden van de Spaanse Voetbalbond roepen Luis Rubiales op om af te treden. De regiovoorzitters kwamen gisteravond bij elkaar om het te hebben over het gedrag van de voorzitter van de bond. En nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen... kuste hij speelster Jenny Hermoso vol op de mond... De moeder van Rubiales is in hongerstaking gegaan in een kerk, melden diverse Spaanse media. In haar ogen heeft haar zoon de onmenselijke en bloeddorstige jacht op hem niet verdiend. En de schaakrel tussen Magnus Carlsen en Hans Niemann is voorbij. Uit een verklaring van schaakwebsite chess.com blijkt dat de twee grootmeesters vrede hebben gesloten... en uitkijken naar een nieuw duel. Carlsen, de nummer 1 van de wereld, beschuldigde Niemann van vals spelen tijdens een toernooi... maar had daarvoor geen bewijs. De 19-jarige Niemann gaf later wel toe dat hij tijdens online toernooien had vals gespeeld. Niemand zegt op de schaaksite dat hij klaar is voor een nieuwe start. Kijkt ernaar uit om tegen Magnus te strijden op het schaakbord in plaats van in de rechtszaal, zegt hij. Het weer nog, koelt af naar een graad of 11. Lokaal komt nevel of mist voor. Overdag zon en stapelwolken en vooral in het binnenland wat buien. Het wordt eh, zo'n 20 eh, graden. En ook de dag daarna weer een aantal buien.